Jelle Visser met het NOS-journaal. 25 leerlingen van basisschool De Boeier in Lelystad... zitten deze week noodgedwongen thuis. De invalkracht die voor de klas stond heeft per direct ontslag genomen... en er is geen vervanger te vinden. Volgens de directeur was de klas naar huis sturen de laatste optie. Het verdelen van de leerlingen over andere klassen... zou een te hoge werkdruk opleveren voor de andere docenten. De directeur zegt er vertrouwen in te hebben... dat de kinderen na de herfstvakantie weer gewoon les krijgen. Paul Allen, medeoprichter van de Amerikaanse softwaregigant Microsoft, is overleden. Allen en zijn jeugdvriend Bill Gates voorzagen al op een middelbare school in Seattle... dat er ooit in elk huis een computer zou staan. Ze richtten Microsoft op en werden beide miljardair. Net als Gates schonk Allen een groot deel van zijn vermogen aan goede doelen. Ook was hij als vervent sportliefhebber eigenaar van een basketbal- en de American Football Club. Paul Allen kampte met een agressieve vorm van kanker. Hij werd 65 jaar oud. Saoedi-Arabië komt met een verklaring over de dood van de journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt CNN. In die verklaring zou Saoedi-Arabië toegeven dat Khashoggi is omgekomen... tijdens een ondervraging op het consulaat in Istanbul. Die ondervraging zou verkeerd zijn afgelopen. Ook zouden de daders worden berecht. Een onderzoeksteam van Turkije en Saudi-Arabië heeft inmiddels het consulaat onderzocht. waarbij zou bewijs zijn gevonden dat Khashoggi op het consulaat is gedood. En voor de kust van Oog zijn voor het eerst in de Nederlandse wateren... videobeelden gemaakt van een zeldzame kleine achtarm octopus. Een duiker zag het bijzondere dier bij een scheepswrak... 8 kilometer uit de kust van Noord-Holland. De octopus zat op een diepte van ruim 20 meter... De kleine achterarm kan ongeveer 50 centimeter lang worden en weegt een kilo. Het dier komt normaliter voor langs de kusten van de noordoostelijke Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. En tot slot het weer. Vannacht blijft het, blijft het droog en koelt het af naar zo'n 10 graden. Overdag wordt het 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in Limburg. Het is vrij zonnig. Woensdag wordt het iets minder warm.